Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse bommenwerpers hebben vanavond vlak langs de Noord-Koreaanse kust gevlogen. Het machtsvertoon laat volgens het Pentagon zien dat president Trump een scala aan militaire opties heeft... om elke dreiging de kop in te drukken. Amerikaanse machtsvertoon gebeurde enkele uren voordat de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... de algemene vergadering van de VN zou toespreken. Dinsdag dreigde Trump Noord-Korea in de algemene vergadering met totale vernietiging als Amerika gedwongen zou worden zich te verdedigen. daarna liepen de spanningen nog verder op. De legerleiding van Irak en Turkije zijn bij elkaar geweest om te praten over wat ze noemen het illegale referendum in Iraks Koerdistan. De Koerden in Irak zijn vastbesloten maandag een volksraadpleging te houden over onafhankelijkheid. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraaks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om onafhankelijkheid te eisen. De Turkse premier Yildirim dreigt met economische sancties en noemt ook militair ingrijpen mogelijk. Het Turkse parlement verlengde vanmiddag het mandaat dat het leger toestaat in te grijpen in Irak als dat nodig zou zijn voor de veiligheid van Turkije. Het terminaalzieke jongetje Amir is weer samen met zijn ouders. De jongen van tien werd op last van de rechter uit huis geplaatst... omdat het asielzoekerscentrum waar hij met zijn ouders woonde... niet de nodige hulp kon geven. Amir leidt aan een stofwisselingsziekte en heeft niet lang meer te leven. Hij werd gisteren opgenomen in het UMCG in Groningen. Zijn ouders, die in het AZC in Emmen wonen... zitten nu in het Ronald McDonald-huis in de buurt. Volgende maand buigt de rechter zich opnieuw over de uithuisplaatsing van de jongen. Het weer droog met brede opklaringen, minimaal tot een graad of 4 en kans op dichte mist. Morgen in de loop van de ochtend zonnig, maar in het oosten wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag kans op een enkele bui.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 Well, I'm high as a motherfucker, fly as a motherfucker. You know, they, they, they say your attitude determines your latitude. Well, I'm high as a motherfucker, fly as a motherfucker. Global House Vibes with DJ Malzo. my cherry cream. Lick it. Just lick it. Apple bottom, take a bite. Let me wet your appetite. Lick it. Just lick it. Global House Vibes with DJ Malzo. booty. you think I'll run away? something, forgive. hosted by DJ Malzo. House Vibes with, with DJ Malzo.